en hebben trekkers weer een distributiecentrum van Albert Heijn geblokkeerd. Het is al de derde keer deze week dat ze daar staan. De acties in Groningen, die in de middag nog als laatst aan de gang waren... zijn inmiddels wel opgeheven. De supermarktkoepel heeft al gezegd dat de blokkades van de afgelopen dagen miljoenen gaan kosten. De man van 21 in de VS die gisteren in Chicago op een mensenmenigte heeft geschoten... heeft volgens de politie legaal zijn vuurwapen gekocht. Ook zou hij vrouwenkleding hebben gedragen... zodat hij na de schietpartij minder opviel tussen de vluchtende mensen. Waarom hij bijna 70 kogels afvuurde is nog onduidelijk. Volgens de politie heeft hij de aanslag wel wekenlang voorbereid. Bij de aanslag werden zes mensen doodgeschoten. Ruim 30 mensen raakten gewond. Door een nieuw wetsvoorstel kunnen tienduizenden mensen extra een huurtoeslag aanvragen. De minister wil dat de toeslag voortaan alleen van het inkomen afhankelijk is... en niet meer van de hoogte van de huur. Vooral in de grote steden zijn de huren hoog en mensen houden daardoor maar weinig geld over. En deze ongelijkheid wil de minister met het plan aanpakken. En af en toe moet moeder natuur een handje geholpen worden. Dat doen ze in Rotterdam met een vistrap. In de grachten van die stad zijn behoorlijk wat hoogteverschillen door sluizen. En daardoor kunnen de vissen niet overal komen. Maar door die trap lukt dat nu wel. Die vistrap die bestaat eigenlijk uit 23 bakjes. Twee grotere bakken, een soort rustplek. En het hoogteverschil, wat we willen overbruggen, 1,30 meter, wordt in, in, kleine trapjes van 6 centimeter overbrugd. En ehm, die vissen die zwemmen door doorzwemvensters, gaan ze zo per bakje er doorheen. En dan nog het weer. Later vanavond steeds minder wolken. Morgen vroeg zonnig, in de middag wat wolken. En in het noorden kans op een bui, maximaal 22 graden.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 Mulder en Mulder die starten met twee T's zoals gebruikelijk het programma. Wat is het programma voor vandaag? Eh, vandaag heb ik als thema genomen zomerjazz. Diverse nummers waarvan de titel verwijst naar een zomers gebeuren of de dingen die daarbij horen. Voorts is de rode draad vandaag. De jazzgitaar in vele gedaanten. En eh, waar mogelijk eh, horen wij veel Nederlandse jazzmuzici... waarvan ik altijd zeg dat ze allemaal wel eens hier in eh, de krocht zijn geweest... voor de programmering van Jazz in Zandvoort. Mulder en Mulder en de vaste luisteraars weten dat ik eh, behalve de openingstune door het legendarische trio ook nog altijd nog een nummer kies. En dat is vandaag een beetje ook al gelieerd aan de zomer, zullen we zeggen, aan het lekkere weer. En de easygoing Dream a Little Dream of Me. sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and say me you'll miss me. While I'm alone and blue as can sunbeams find you Sweet dreams that leave all worries behind you But in your dreams, wherever they be Dream a little dream We gaan naar Eddie Durham. Dat was een ehm, Amerikaans trombonist, componist, arrangeur... en begenadigd jazzgitarist. Hij werkte onder meer samen met Cap Calloway... Andy Kirk, Glenn Miller, Jimmy Lunsford en Count Basie. Hij componeerde het stuk Topsy... waar Count Basie met zijn orkest een eh, hit meemaakte... En ook voor Glenn Miller maakte hij arrangementen. Waarom hij bijzonder is, hij zou volgens de eh, overleveringen... de eerste zijn die een elektrische gitaarsolo op zijn naam heeft geschreven. Op een, uh, voor kenners op een Gibson ES-150 gitaar. Al in 1938. Eh, hij heeft heel veel stukken gecomponeerd Zoals eh, Swinging the Blues... Eh, One O'Clock Jump, Jumping at the Woodside... Harlem Shout, enzovoort. En hij was een begenadigd arrangeur, zoals ik al zei... voor heel veel big bands. We gaan nu luisteren naar Eddie Durham... in een stuk Lach het leven tegemoet, Laughing at Life. Dat was Eddie Durham. En wij gaan eh, naar een zomerstuk. Het ultieme stuk dat een zomerse titel draagt... is natuurlijk de wereldberoemde compositie Summertime. We gaan luisteren naar dit stuk in de vertolking door Shirley Horn... zangeres, pianiste. En als soliste hebben we er ook Toets Tielemans en Ron Carter... en Al Foster op het slagwerk. Thank you. looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky till that morning There's nothing can harm you With mama and daddy standing by up singing. Then you spread your wings and take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With your mama and your daddy een smaakvol einde aan eh, deze vertolking van Summertime door Shirley Horn. De Amerikaan Oscar Frederick Moore was een eh, gitarist die eh, aanvankelijk zijn carrière begon in het opnemen van muziektracks bij speelfilms. Tot hij ineens toetrad tot het trio van Nat King Cole. En daar heeft hij tien jaar in gespeeld. En toen werd het tijd om voor zichzelf te beginnen. En dat heeft hij dan ook later gedaan. Een zeer smaakvolle gitarist. En we gaan hem nu horen. This will make you laugh. make you laugh. I stake my dreams on you. This will make you laugh. They never did come true. I took a chance on the one romance and vowed it couldn't miss. I should have known to never judge a heart by a kiss. This will make you laugh. I once believed in you. And for all my love, you didn't see it through. I love you still, you see. This will make you laugh, but it's not funny to me. love you still, you see. This will make you laugh. But it's not funny to me. de laatste gitaarklanken van Oscar Moore. En we gaan uh, weer ons storten op de zomer. Als we het over de zomer hebben, dan eh, gaan we er altijd maar van uit dat het immer mooi weer is. Dat is natuurlijk niet zo, want we weten uit rijke ervaring dat het zomaar kan omslaan. Ik heb eh, een heemsteedse formatie. Yvonne Weijers zingt, Frans van Tongeren speelt piano, Ruud Eeuwen, sax, good old Simon Planting op de bas, Kees van Lint op het slagwerk en Leonardo Amuedo gitaar. En die hebben een prachtig stuk op de plaat gezet. What a difference a day made. Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos El amor que te daro. No podrás olvidar difference a day made 24 little hours brought a sun and the flowers where there used to be rain difference is De groep van Yvonne Weijers. Ik ga nu iets laten horen van een Argentijnse gitarist Oscar Aleman. En die heeft echt het... Eh, zijn levensverhaal is dat van eh, vele beroemdheden. Begonnen eh, als kind van een groot arm gezin op straat met de ukulele... en eh, op enig moment naar Europa getrokken... om daar met Joseph, uiteindelijk in Parijs terecht te komen... en daar in de band van Josephine Baker eh, te gaan spelen. En hij ging daar leiding geven aan het orkest, de band The Baker Boys. En daar werd hij weer opgemerkt door Duke Ellington... die eh, met hem op tournee wilde... maar hij mocht niet van Josephine Baker. In Parijs ontmoette hij Django Reinhardt. Daar werd hij innig bevriend mee. En zo ging het eh, steeds bergop. En na de oorlog ging hij weer terug naar eh, Argentinië. En ehm, heeft daar veel gespeeld en veel opgetreden. Waarom hij zo bekend is om zijn stijl. Hij swingt enorm, hij heeft nooit les gehad en kon geen muziek lezen. Zoals er vele muzikanten zijn die toch heel hoog zijn geëindigd, zal ik maar zeggen. We gaan luisteren naar eh, Oscar Aleman, Jeepers Creepers. get those peepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Gosh, oh, get out! How'd they get so lit out? Gosh, oh, get out and how get that size? Golly gee, when you turn those heaters on, woe is me. I have got to put my cheaters on. Jeepers, creepers, where'd get those peepers? those beavers? How they hit me down? Hmm, where'd you get those out? Alleman gaan we weer naar een uh, eh, zomers dingetje. Eh, niet denigrerend bedoeld, maar eh, Gentle Rain is de titel. En af en toe verlangen we daar ook heel erg naar. Een lekker buitje. Het trio van Jos van Beest met aanvulling van Douwe het Reven op de gitaar en Marielle, Marielle Koeman zingt het. Gentle Rain. Thank you. Gentle Rain, Marielle Koeman en het kwartet van eh, Jos van Beest. What a Wonderful World. We kennen het van Louis Armstrong, maar deze uitvoering is van Mr. Ned Gonella. see skies of blue Red roses too I wash them blue For me and you And I think to myself What a wonderful world skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night. And I think to myself, mm, what a wonderful world. All the colors of the rainbow so pretty in the sky are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, How do you do? Mm. they're really saying, I love you. I hear babies cry, you know I do. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, a wonderful world. Dat was eh, Ned Gonella, die we allemaal kennen van zijn tophit eh, Oh O Mona. Hij was eh, trompetist en zong af en toe. We hebben nog vijf minuten. En dan is het eerste deel van ZFM Jazz alweer voorbij. kunnen nog twee stukjes draaien. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En, eh, na reclamejournaal hebben we nog een vol uur met eh, muziek... waarvan de titel verwijst naar de zomer... of eh, gitaar als rode draad. We gaan nu luisteren naar een uh, eh, slide Floyd Smith. En dat heet Floyd Guitar Blues. zoals aangekondigd, het eerste uur, dat uh, zit er alweer op. En we gaan dit uur beëindigen met een zomers gitaarnummer Barney Kessel... met zijn vertolking van Hittegolf Heatwave. were a hundred to one against me. The world thought the heights were too high to climb. But people from Missouri never incensed me. Oh, I wasn't a bit concerned, for from history I had learned how many, many times the worm has turned. They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was round.